Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Drie leden van het CDA uit Tilburg hebben aangifte gedaan... van het verdwijnen van zo'n 30 verkiezingsborden. Ze denken dat de borden met opzet zijn weggehaald. Een van de CDA's is kandidaat voor het provinciebestuur in Brabant. De andere twee zijn verkiesbaar voor de waterschappen. Onder de dodelijke slachtoffers van de crash met een Boeing 737 in Ethiopië zijn vijf Nederlanders. Dat melden de autoriteiten in Kenia. Buitenlandse Zaken heeft het bericht nog niet bevestigd. Verdere bijzonderheden ontbreken nog. Het toestel stortte met 157 mensen aan boord vanmorgen kort na het opstijgen vanaf de hoofdstad Addis Ababa neer. Niemand heeft de ramp overleefd. De 149 passagiers aan boord van de Boeing 737 MAX kwamen uit 33 landen. Het vliegtuig was onderweg naar Nairobi in Kenia. Shorttrekster Suzanne Schulting heeft in Sofia de wereldtitel gepakt op de 1000 meter. Ze begon de finale op de eerste plaats en hield de plek ook de hele race vast. Doordat Schulting wereldkampioen is geworden doet ze ook nog mee voor de allround titel. Dat is de hoofdprijs van het WK. Later vandaag komt ze daarvoor nog in actie. En het KNMI waarschuwt voor code oranje en code eh, geel in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. En vanwege de storm heeft de Efteling negen attracties gesloten. In Bergen op Zoom kwamen vijf surfers in de problemen door de storm. Uiteindelijk konden ze op tijd uit het water wegkomen. In Zeeland is windkracht 9 gemeten. Daarmee is er sprake van westerstorm. De Oosterscheldekering is dicht voor al het verkeer. Dat is het dus voor het zuiden wat betreft het weer. In de noordelijke helft vaak bewolking en regen. In de namiddag en avond kan er ook wat natte sneeuw vallen. In het zuiden zijn er soms dus ook buien met tussendoor zon.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 nothing, nothing gonna save us now. nothing gonna save us now. op internet. www.zfmzandvoort.nl Oeh, dat klinkt rechts goed. Daar wordt een feest met z'n allen. Ja, nou, nou, nou. lekker los, dan maak je geen akkoord. ze stevig vast en zakjes lekker door.